Ik was ook eigenlijk erg verbaasd over het feit dat dit kon gebeuren hier. Jij schrikte schrikt wel van. Je verwacht het niet eh, in de buurt eigenlijk dat dat zoiets gebeurt. Er is nog niemand opgepakt. In Capelle aan de IJssel is een huis ontruimd... en dat er zelfgemaakte explosieven zijn gevonden. Dat gebeurde vannacht. Het explosief was gemaakt van zwaar vuurwerk... en moest door bomexperts worden weggehaald. Ook zijn er in het huis cobra's, wasbenzine en onbekend poeder gevonden. Eén persoon is daar opgepakt. Dan naar Frankrijk. Het OM is daar begonnen met het onderzoek naar de dood van twee baby's. Zij overleden mogelijk na het drinken van besmette babymelk. En die melk komt deels uit een Nederlandse fabriek. Inmiddels is de voeding al in 60 landen uit de handel gehaald, ook in ons land. En in sint michielsgestel in Brabant stonden mensen vanmorgen om een nogal opmerkelijke reden in de file. Er waren twee eh, paarden uit de wei ontsnapt en die waren de straat op gegaan, schrijft Omroep Brabant over. Nou, politie werd snel gebeld, die waren er snel bij en samen met omstanders hebben ze die paarden weer teruggebracht. Het weer nog van Weerplaza. Grote verschillen qua temperatuur weer. In het noorden nog glad en de hele dag rond het vriespunt. In het zuiden kan het wel 10 graden worden. Op veel plekken de zon vandaag. Dit weekend blijft het vooral in het noorden koud. En dan kan er waarschijnlijk ook daar geschaatst worden. Dan de verkeersinformatie. Twee files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer vertraging 8 minuten. En op de A37 van Knoopend Holsloot naar Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland 1 kilometer. Ook daar 8 minuten vertraging. Het is vrijdagochtend. Ben je erbij vandaag? Luister je op de bouw? Ben je net bezig met klinkers in de straat leggen? Uh, sta je in een winkel? Ben je aan het werk in een kas? Eh, moet je zo'n examen doen? Sollicitatiegesprek? Tracteer omdat je jarig bent? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup? Welcome to the one and only, the original. Dit is het Foute Uur. Menno Barreveld. Twee klassiekers tegenover elkaar. Aretha Franklin met Respect tegenover de Trams met Shout. Welke wordt het? Stem nu in de QF. Q Music is proud to be fout. Maar eerst Special D en Come With Me. Foute Uur. Q Music the end of every week, each one of us becomes a freak. Tonight the DJ makes us move under the sweat, drops from the roof. It's time to let the bass beat hard, so know it all, the loud apart. Just activate your energy, let's sing the song and come with me. I feel pretty good. Yeah, now. En al, het is 12 over 10. Het leven is mooi, het is weer vrijdag. Hoppa! Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Goedemorgen, goedemorgen. Menno. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Niels Arends die zegt druk bezig met koeien voeren. Eh, Daniel die is bezig op de bus als chauffeur mensen een fijne dag en een glimlach bezorgen. Voor het weekend goed bezig. Uh, Charlotte van Doesburg die zegt lekker aan het werk in mijn eigen winkel. De hele dag tussen de koffie, thee en veel chocola. Lekker. Fijne dag. Uh, die zegt ik klok in, ben rijles aan het geven. Oh sorry, niet Mike, maar Mike. <laughs> en Marit die zegt eh, ik klok mezelf in van achter mijn laptop. Hard aan het werk om aan mijn schoolopdracht op tijd af te krijgen. Annelot Zuid die zegt goedemorgen. Was een gezellig feest gisteren op de kick-off van Facilicom in het Luxor Theater. Fijne dag. Dat heb ik gedraaid inderdaad. Ik heb gisteren een soort middagje Rotterdam gehad. Voordat ik daar ging draaien. Even over de Erasmusbrug heen en weer gelopen. Lag zo'n groot cruiseschip in de haven. Ja, zag er goed uit. En uh, eh, Barbara van Oorschot, goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag je verjaardag. Dat klopt. Yes, gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, heb je festiviteiten gepland dit weekend? Of vandaag? Ja, ik ga een feestje eh, vieren met vrienden thuis. Nou, dat is altijd lekker natuurlijk. En heb je ook een verlanglijstje ingevuld met dingen die je graag had willen hebben voor je verjaardag? Ja, niet per se. Gewoon een gezellig dagje weg. Gezellig, dag. oh, maar een gezellig dagje weg, dat zijn eh, memories. Dat is altijd goed natuurlijk. Daarom. Eh, ik heb iets fysieks voor je voor je verjaardag wat ik ga opsturen, namelijk mijn koffiecup. Super. Die ga ik opsturen en dan eh, zeg maar dat die memory gaan we nu ook maken. Alleen moet je zelf even kiezen. Wil je cowboy, draaiorgel, hardrock, R&B, rock, samba, ska, terror of trap? doe maar hardrock. doe maar hardrock. Nou, dan komt ie. Even een gezellig taartje erin. Ja. Klein grilletje is er jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Barbara. Hyperpiep, hoera. Helemaal geweldig. <laughs> nou, alsjeblieft, ik stuur mijn koffiecup op. En voordat we ophangen, nog één ding. Een fijne dag. Ja, en in jouw geval... Fijne verjaardag! Fijne verjaardag, Barbara. Komt goed. Doei. Doei. Robert van Hemert nu. Haar jurk is van Dior, haar tas Louis Vuitton. Ze rijdt in een Renault en reist de hele wereld rond. Hakken, 绝老死法。 zeg, wat legt zij die lat hoog. Het Foute Uur. Het leven is soms zo zuur, daarom luister ik vaak naar het Foute Uur. Q Music. Oh, oh, oh.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 to be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. I'm gonna be the man who's lonely willow too. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, I come home, yes, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm Gonna Be 500 Miles. Het Foute Uur. In het Foute Uur van vrijdagochtend. Vanavond treden de bankzitters op in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daarom gaan we zo even een eh, bankzitters battle doen. Maar eerst wil ik weten, wil je zo bellen Perez met Kevin van La Vida? Of ga je voor Girls Aloud met Young? Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. En je weet het, het nummer met de meeste stemmen ga ik zo meteen draaien. Kleine tussenstand, Belle Perez ligt iets wat voor. Oké, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90s? Dit is natuurlijk Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Oh, oh, oh, en vanaf maandag hoor je er nog veel meer. Q Music neemt je mee terug naar de jaren 90 in de Q Top 500. Stem nu op jouw favorieten via qmusic.nl. De Q Top 500 van de 90s wordt mede mogelijk gemaakt door Kansi. Power to go. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go. Deze week in de bonus. Alle Bonduel conserven, diepvriesgroenten en spreads. 1 plus 1 gratis. Alle optimaal drinkyoghurt literpakken. Ook 1 plus 1 gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pints. Ook 1 plus 1 gratis. En at home keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Deze week Sensodine Tampasta 75 ml voor 1,99. En misbubbelt Paletreiniger 750 ml voor 1,44. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel of de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Albert Heijn bezorgt ook verspakketten. Zoals nasi of teriyaki. Makkie. Precies. Vers en makkelijk. En nu 10% korting op een verspakket en benodigdheden. Voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu van 40% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Zoveel money! En als je nu naar de winkel of eurojackpot.nl gaat, koop je 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 15 gig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 Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf 27.995 euro. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Nu 50% korting. Nieuw bij Burger King. Eurovlammers. Onze iconische klassiekers tussen 1 en 2 euro. Zoals de Burger King Cheeseburger voor maar 1,50 euro. Ontdek ze nu. Hoi, Freek hier. Bij Essent geven we thuisvoordeelklanten graag meer dan energie. Zoals elk jaar korting op stroom en korting op energiebesparende producten. Maar ook op een krultang, een warmtepomp, radiatorfolie, braadpannen... een waterbesparende douchekop van Ducet, warmtekussens, Comet... Een winter vol voordeel. Met thuisvoordeel van Essent. Ga naar essent.nl slash thuisvoordeel. Weet je nog? Toen je voor het eerst een Mercedes zag rijden en dacht... Wauw, ooit. Ooit is nu. Maak kennis met de elektrische CLA Business Solution. Tot 792 kilometer rijbereik en in no time opgeladen. Boek vandaag nog uw proefrit en ontdek de Mercedes-Benz Business Solutions. Met korting naar de wellness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 isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Consumentenbond bewijst. Dirk is mede de goedkoopste supermarkt met budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt elke dag zeker bent van de beste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Rozendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en meer. Final sale. Nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Rozendaal. Nu bij Dirk. Hak groente of appelmoes voor maar 1,49. nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mira. Peter hier van eh, Peter Posters. Eh, net een grote klus afgerond. Een geveldoek van 80 vierkante meter. Zo? Ja, alleen nu staat er PVS op het PSV-stadion. Even over je zakelijke risico's. Stel, er gebeurt iets. Dan wil je het als ZZP'er goed geregeld hebben. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer. Is nog wat bewolking, later eh, veel zon. In het noorden de hele dag rond het vriespunt. In het zuiden warmer, daar kan het zelfs een graad of 10 worden. Dan de verkeersinformatie van Flintmeister. Zes files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten... op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 11 minuten. Barreveld. Just say hello of Alice. Who the fuck is Alice? Stem nu. Eerst bellen Perez, hè. The big limousine rolled up into Alice's drive. Alice. Alice, who the fuck is Alice? Grew up together, two kids in the park. Carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as big limousine pulled slowly heart of Alice's is Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's limousine disappeared Patrick in de Cube. Ja, speciaal voor Ellen Smith. Dit nummer. Eh, het is het foutuur, het is vrijdagochtend. Ja, eh, ik heb hier de mannen die op dit moment op een heuse wereldtour zijn. Ja, ze hebben het grootste en best bekeken YouTube-kanaal eh, op dit moment in Nederland. De Bankzitters. En ze hebben al opgetreden in Tokio. Vanaf vanavond staan ze vijf keer in Amsterdam. Binnenkort ook nog in Antwerpen. Ik zag dat New York ook nog in de agenda staat. Dus het leek me geinig om even een bankzitters battle te doen. Wil je zo de Bankzitters samen met Roxy Dekker? huisfeestje. Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou, RSVP. Of ga je voor entourage? Ik ben met de entourage, ja, ik ben benieuwd voor welke nummer, welke nummer, voor welk nummer van de bankzitters je gaat. Uh, laat het weten. Het nummer met de meeste stem hoor je naar e IS. Replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like...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 Dit is het Foute Uur. Q Music. Zaterdagavond om kwart over negen. Sorry alvast, maar ik kom nog niet thuis. Heb heel de dag achterover gezeten. Dus schat, vannacht ga ik er even op uit. Ik bel Mattie in de taxi, Waar kom wat gaan we doen? Raoul is in voor actie, Robbie komt hier naartoe. En Milo had het dag niet, maar dat doet er niet toe. Want vanavond maakt het allemaal goed. Oeh, oeh. Ik ben catching mice. uur dakterrasje leggen met het foutuur aan. Zin in, dat stuurt Jason van Tilborg in de Q-app. Annemarie Naalden zegt al vanaf half zeven aan het boodschappen bezorgen met het foutuur op de achtergrond. En Chris Doenbeek stuurt, ik luister naar het foutuur vanuit de shovel. Platenbaantje, mooi schoonhouden, lekker! Zo, pak die luchtgitaar maar uit de bezemkast, want we gaan lekker los.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 you'll always be my. We gaan zo meteen in de Top 40 Classic terug in de tijd naar uh, eh, 23 januari 1999. Het nieuws komt eraan met Danny. Ja, liefdesverdriet binnen de koninklijke familie. Zometeen welke prins en prinses uit ons land gaan scheiden. Oh jee. Ja. En eh, wat je zo meteen ook hoort, tof nummer dit. Damiano David, Tyla en Nile Rogers met Talk To Me. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van 100% pindakaas? Een emmer van wel 1 kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op deurkruksets Wenen, Parijs, Porto en Hera. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL-pak all-in-one vaatwas 66 stuks voor maar 3,53. Lidl, je verdient het. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen en risico's. Open voor al je vragen en je zorgen. Eén website. één plek met alle informatie. Ga naar openovergokken.nl nou, nog eentje dan. Deze week extra goedkoop bij Lidl. Een megabak blauwe bessen, 400 gram, voor maar 2,79. Lidl, je verdient het. Vragen over gokken? Wij zijn open. Voor jou en voor de mensen om je heen. Ga naar openovergokken.nl, een initiatief van de Kansspelautoriteit. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl slash woonverzekering en krijg 10% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Zin om echt verrast te worden? Kom dan naar de huishoudbeurs. Ontdek meer dan 300 shops met nieuwe producten en aanbiedingen die je nergens anders vindt. De dag uit waar je blij van thuis komt. Van 21 tot en met 28 februari. Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en meer. Final sale. Nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Who let the dogs out? Met 10 sim van KPN zijn niet alleen je tieners happy. Jij ook. Want stel je voor, ze zijn altijd en overal bereikbaar. KPN 10 sim heb je al vanaf 12,50 per maand zonder onverwachte kosten. Kijk op kpn.com slash 10 sim. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien. Um, tango? Huh? Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit. Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app. Windfarm. Mm, serious gourmet Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Het is nu al zomersale bij TUI je hele vakantie geregeld in één pakket... of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen je budget. Nu ook een rondreis door Marokko met zomerseelkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI. Live happy. Brrr. Blij de winter door. Bij Trekpleister hebben we coole acties voor een comfortabel prijsje. Zoals 1 plus 1 gratis op Trekpleister Bodyverzorging. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Verse XXL blauwe bessen 500 gram, nu maar 3,49. En we plakken er XXL gouda kaasplak aan vast. 600 gram, ook maar 3,49. Fans van voordeel. Aldi. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. En fans van extra extra schone vaat? In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met Una Vaatwastabletten Classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Fans van Aldi. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Wil jij je werkmateriaal, leveringen en voorraad altijd in de buurt hebben? Bij Allsafe Mini-opslag nemen we je spullen aan en slaan we het veilig op. Zo ligt het voordelig en dichtbij en bespaar jij de helft op je reistijd geeft ruimte. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Hey, horeca professional. Bezorg je zaak een topjaar met Bitfood. De partner die nooit stilstaat. Want we brengen je de foodtrends van morgen, lekker veel bravoer, het merk voor de horeca... en we bezorgen je ook een vet rendement. Zo wordt het ook voor jouw zaak een topjaar. Wij zijn al onderweg. Bitfood. Hé, hey, hoor je dat?